De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd werd ingevoerd in 2013 om de AOW ook in de toekomst betaalbaar te houden. Volgend jaar krijgen mensen op hun 66ste verjaardag voor het eerst AOW. In de jaren daarna komen daar steeds vier maanden bij. Tegen de vader en zoon die verdacht worden van het onder invloed doodrijden van een 19-jarige vrouw zijn straffen geëist van 3 en 5 jaar. Ze zouden ieder in hun eigen auto ruim 100 kilometer te hard hebben gereden binnen de bebouwde kom van Loosdrecht. De vader botste tegen een andere auto waarbij de vrouw zwaar gewond raakte. Ze overleed twee weken later. De twee ontkennen dat ze te hard reden. Ook zegt de vader dat hij niet wist dat hij zoveel gedronken had. Er zijn niet alleen gevangenisstraffen geëist. Het OM eist ook tegen beiden een ontzegging van de rijbevoegdheid van vijf jaar. Oud-minister Schult van Hagen spreekt tegen dat ze de nieuwe president-directeur van Schiphol wordt. Tegen de NOS zegt Schult dat ze dat niet wil en dat ze niet geprobeerd heeft om de baan te krijgen. Tot nu toe zei Schult steeds dat het niet aan de orde was. De zittende president-directeur van Schiphol, Nijhuis, vertrekt begin volgend jaar. Schuld werd vaak als kandidaat genoemd, omdat haar ministerie veel met Schiphol te maken heeft. Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar cel geëist voor de verkrachting van een elfjarig meisje. De verdachte uit Brunsum moet volgens de eis ook een schadevergoeding van 100.000 euro betalen. De 61-jarige verdachte is een vriend van de vader van het meisje. Dan nog het weer. Droog en van het zuiden uit steeds meer zon. Het is 12 of 13 graden. Morgen eerst zon, later af en toe regen. Dan kan het 17 graden worden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan al files op de A10, de ring van Amsterdam, de A10 Noord tussen Landsmeer en Durgedam, 3 kilometer, richting de A1.